Ik ga je oren weer vertroetelen op deze zondag, zo midden in juni. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Van alles zit erin dus ook. ABBA bijvoorbeeld, waarom niet? Hier zijn ze met The Day Before You Came.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 Maar ze kwam, eh, kan wel geweldig zingen. Gabrielle Silmi, Sanctuary. Hier in de show. En ABBA, The Day Before You Came. Ja, saai lied. <laughs> Maar daarna toen hij kwam. Daarna was het natuurlijk geweldig. Dat was de boodschap van het prachtige lied dat je hier hoorde bij ZVL. Straks gaan we praten over een eh, ja, organisatie die microkredieten verzorgt. Wat is dat nu weer? Dat hoor je straks. Het gaat over Wakibi. Het komt eraan na onder andere Eric Clapton met eh, My Father's Eyes. I'm like a bridge that was water.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 Birthday cake. Want heel vrolijk is het niet eigenlijk natuurlijk niet. Hè? Wel prachtig. Je zou de tekst eens moeten laten vertalen. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk met ChatGPT of andere ja, eh, AI-programma's. Echt waar. Dan krijg je een hele uitleg over dit soort songs. En dan denk je soms bij waar heb ik ooit mee meegezongen. Echt, want dan schaam je misschien wel eens een keertje. Je hoorde natuurlijk Eric Clapton hier in de show met My Father's Eyes. En Dylan Conrick met Birthday Cake. Hier allemaal bij ZVO. Over een paar minuten gaan we praten over Wakibi. Dat is een eh, organisatie die doet in microkredieten. En daar kun je nog gewoon geld mee verdienen. Ja, is niet uh, gewoon liefdadigheid. Het is ook gewoon geld verdienen.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 Papa Chico, sing this song All the people feeling Search the clouds for a star to guide us. Een van de twee eh, bekendste uitvoeringen van Up, and Away. Deze keer eh, in de uitvoering van de Johnny Man Singers. En ervoor hoorde Papa Chico van Tony Esperanto. Tijd voor eh, ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over Wakibi. En dat doe ik met Marije Roosendaal. Ze is commercieel operationeel directeur en bestuurder. Een hele mond vol, maar in ieder geval welkom Marije. Ja, bedankt. Wakibi, dat zegt mij niet zoveel. Rakibi is een eh, ja, microfinancieringsplatform. Waarbij je dus microkrediet, kleine leningen kunt verstrekken aan ondernemers uit ontwikkelingslanden. Ja, en dat betekent ook dat die mensen dan eh, aan het werk kunnen, een bedrijf starten, eh, geld genereren daarvoor en die lening, want het is pure lening, terug kunnen betalen. Dat klopt. Er zijn andere organisaties die dat ook. Ik weet dat, dat was koningin Maxima daar ook niet mee bezig, met microkredieten. Zeker, zeker. ja. Jullie doen die microkredieten, dat zijn dus mensen die eh, investeren en dat geld komt dan weer terug. En gaat dat altijd goed? Dat in de meeste gevallen gaat, dat, eh, gaat dat goed. De ondernemers die via Wakibi een, een microkrediet aanvragen, in 98% van de gevallen is die ondernemer ook in staat om de lening volledig terug te betalen. Dus dat is, eh, ja, dat is natuurlijk al een aanzienlijk hoog percentage. Ja. En hoe komen jullie in contact met die mensen dan? Want dat zit allemaal in, landen die verder weg van Nederland liggen. Dat klopt, ja. Nou, Wakili werkt samen met, Kiva. Eh, met En Kiva die heeft lokale partners in deze landen. Wakibi verstrekt microkredieten in 70 landen. Mhm. En die hebben dan lokale partners. Dat zijn een soort, ehm, ja, soort minibanken, noem ik het ook wel, om het gewoon makkelijk te houden. Eh, en die ondernemer die kan dan daar naar, naar die lokale bank voor een, eh, voor een microkrediet. En is dan degene die het geld eh, leent, heeft die dan de pech van als die bij die 2% hoort? Dat klopt. Zijn, zijn het merendeels vrouwen die, dat, die die bedrijven gaan doen? Dat lees ik bij jullie wel. Ja, er, wordt, er zijn inderdaad veel, veel vrouwen die bedrijven ja, die een microkrediet aanvragen. Ook mhm. om, zodat ze ja, zelfredzaam kunnen zijn en onafhankelijk. En het is ook opvallend dat 80% van onze uitleners... die verstrekken ook graag microkrediet aan vrouwen. En mhm. eh, een leuk weetje is ook wel dat vrouwen de beste terugbetalers zijn. En helemaal als ze in een groep... Er zijn veel vrouwen die als groep een microkrediet aanvragen... en zij zijn dan ook met elkaar als groep verantwoordelijk... voor het terugbetalen van de lening. Ja, ja. die zijn wat betrouwbaarder nog, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, ja. En als mensen in Nederland dan willen investeren in zo'n microkrediet en denken, nou, daar doe ik goed werk mee en het, het, het, risico is laag, heel laag zelfs, mhm. eh, waar moeten ze zijn? Ja, via uh, eh, www.wakibi.nl. Mhm. daar, daar kunnen ze zijn. En wat ik zelf heel mooi vind aan Wakibi is dat je, je kiest zelf een ondernemer aan wie jij een microkrediet wilt verstrekken. Eh, dus op de website van Wakibi presenteren de ondernemers hun plannen. Ja. Eh, dus dan kun je bijvoorbeeld ook selecteren van nou, ik wil alleen aan een vrouw uitlenen of aan een man of in een bepaald land. Mhm. Eh, als je bijvoorbeeld in Azië bent geweest, vind je het wellicht leuk om ondernemers uit Azië te steunen met een microkrediet. Ja, ja. En dat vind ik zelf heel aansprekend. Dat je zelf kunt kiezen aan wie jij microkrediet verstrekt. Maar wordt de relatie dan ook wat persoonlijker? Zou dat kunnen of is dat toch te ver weg daarvoor? Ja, dat is helaas wel uh, te ver weg. Soms krijgen we wel een update van hoe gaat het met deze ondernemer. Want daar zijn we natuurlijk dan wel heel nieuwsgierig naar. Want Als jij een microkrediet hebt verstrekt, ja, hoe gaat het dan met deze persoon? En we zien ook wel dat eh, ondernemers ook daarna nog weer een microkrediet bijvoorbeeld aanvragen voor de tweede of nou ja, zevende keer. Ja, en als het eh, goed gaat en de mensen krijgen hun geld terug, dan zijn ze ook geneigd om het nog een keer te doen hier vandaan. Zeker. Ja, dat zeker. Denk ik ja, want dat is natuurlijk ook. Ehm, ja, je kunt al uitlenen. Het is eigenlijk heel laagdrempelig, want je kunt al uitlenen vanaf 25 euro. Oh, dus vanaf. Ja, dat is heel laagdrempelig. Ja, ja. ja, dus vanaf 25 euro kun jij al een ondernemer ehm, helpen. Eh, nou, als ik jou 25 euro uitleen, dan krijg ik als het goed is gewoon 25 euro gelijk terug. Ja. Eh, maar bij deze mensen, die doen er anderhalf jaar over om jouw 25 euro terug te betalen. Dus dat komt echt in een euro, dan krijg je 80 cent. Dus ehm, ja, ja, precies. Ja, maar ja, het komt echt in kleine bedragen terug. Ja, maar daarna heeft het ook wel resultaat dat die mensen die daar eh, werken en een bedrijfje oprichten door kunnen. Zeker, ja. Dus je kunt al met een heel klein bedrag eh, wat voor ons 25 euro, ja, weet je, daar, kun je niet eens avondeten van kopen. Nee. en daar kunnen, ze een, daar kunnen ze half bedrijf op starten, bij wijze van Precies, ja ja, Het is een prachtig eh, initiatief om eh, dat te doen. En als je kijkt bij wakibi.nl, kom je nog veel meer tegen over dit mooie doel. Marije Roosendaal van Wakibi voor dit mooie gesprek en voor het mooie werk wat jullie doen. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Ga mee, ga mee. Ik vond dat ze op me leek. Schrok toen ze me aankeek. En zei ga mee, ga mee. Wat zou jij doen als je mee mag? Met je fantasie, En ze zo lang om je heen danst dat je dubbel ziet. was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht. gewacht. Zo had niemand me vast. Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. much I need. oh baby, anymore. terwijl we hier alweer bezig zijn aan de vijfde bak koffie ondertussen. Dat gaat hier heel snel. De koffie is hier trouwens heerlijk, de studio. Dus daarom zijn we ook altijd goed gemutst hier bij ZVL. Eh, en terwijl we dus aan die koffie zijn, luisterde jij naar iets moois van Lionel Richie. Och, een nummer dat we veel te weinig draaien. Het is zo prachtig. Eh, my Love. En je wordt er zo ontzettend ontspannen van. En dat is wel prettig op eh, zo'n zondag, zo halverwege juni. En verder hoorde je Nielsen met een eh, leuke uit 2022. Een van zijn kleinere hits. Je hoorde Aan Zee. Natuurlijk hier in de show. Straks over een uh, drie kwartier hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging de straat weer op. En die vroeg u van alles. Dus daarom heb je alle reden om lekker te blijven luisteren naar ZVL. Niet alleen vanwege de mooie muziek. Maar ook vanwege de leuke reportages van Jeroen van Gent. En zoals ik al zei de muziek. Maar nu van Vicky anders. bij dit nummer de wijsvinger tegen de duim toppen Zo gaat dat, hè? De vingertop van de wijsvinger en de vingertop van de duim tegen elkaar. Beide handen. En dan zo de hand omhoog. En dan... Zen. Dat krijg je na dit prachtige nummer van Chalet. By Your Side. En Vicky Leandros hoorde je ervoor met L'amour et Bleu. hey, de tijd schiet ontzettend op laatste nummer voor de show. Althans, het laatste nummer voor het eerste deel van de show komt eraan. Een eh, nummer van Tiffany. Late Night Show. Lovable Larry, mijn collega. Ehm, ik ben over een paar minuten bij je terug. Bij het tweede gedeelte van de show iets meer tempo. Maar ook vandaag houden we het lekker rustig. Dus eh, blijf bij me, blijf bij ZVL. En geniet van de muziek ook zo meteen na de mededelingen en het nieuws. Tot zo. Oh, 1240, you found it. That's the spot on your dial for a smile. The late night show, this is Lovable Larry. I'm gonna lay some sides on you. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio, baby, and we'll do our thing together. just turned in to hear your show. You know. work is hard and the money is slow, but you've got no other place to go. Oh no. But you know you're gonna be big one day, cause the people love the songs you play and what you say. One, two, three, would you play a song for me? Joe. Lovable Larry speaking. Hi, baby. It's me. Hi, honey. How you doing? Not too good. I miss you. You're on the air, baby. Alive on the late night show. I'm gonna play the last record just for you, love. I'll be home real soon.